een Klomp met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam gaat onderzoek doen naar de dood van twee mensen vandaag. De vraag is of ze zijn overleden door de stroomstoring. Een vrouw van 83 kwam om het leven nadat haar zoon geen contact kreeg met de meldkamer van 112. Een andere vrouw is waarschijnlijk overleden omdat het zuurstofsysteem in haar huis was uitgevallen. Chelsea Manning komt over een paar maanden vrij. President Obama heeft de straf van de Wikileaks klokkenluider voor een groot deel kwijtgescholden waardoor ze in mei van dit jaar de gevangenis uit mag. In 2010 kreeg Manning 35 jaar cel voor het doorspelen van informatie over het optreden van de Amerikanen in Irak en Afghanistan. Toen Manning nog als man door het leven ging, werkte ze in Irak voor de militaire inlichtingendienst. Het meisje uit Driebergen dat sinds gisteren werd vermist is weer terecht. Volgens de politie gaat het goed met haar. Waar het meisje van 13 sinds haar vermissing is geweest is nog niet duidelijk. Tientallen agenten kamden vandaag het bos bij Zeist en Driebergen uit. De tas en fiets van het meisje werden daar gevonden... nadat ze niet thuis was gekomen uit school. Het Europees Parlement heeft een nieuwe voorzitter gekozen. Het is de Italiaan Antonio Tajani. Hij is lid van de Christen-Democratische fractie... en volgt Martin Schulz op, die overstapt naar de Duitse politiek. De 63-jarige Tajani kwam ruim 20 jaar geleden in het Europees Parlement... en was op verschillende posten eurocommissaris. De reisorganisaties TUI en Corendon halen zo'n 1600 vakantiegangers terug uit Gambia. Dat doen ze na het verscherpte reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat raadt mensen af om naar Gambia te gaan vanwege de onrust in het land. President Jammeh heeft een noodtoestand afgekondigd. Hij verloor de verkiezingen, maar weigert plaats te maken voor de winnaar. Landen in de regio dreigen met militair ingrijpen. Het weer, de wolken trekken weg en in het binnenland kan wat mist ontstaan. Vannacht wordt het in het oosten min 8 en aan zee komt de temperatuur net onder nul. Ook morgen liggen de temperaturen rond het vriespunt en dan wisselen zon en wolken elkaar af.